oud Hè? Ik heb hier uh, heel wat nieuwe cd's mogen downloaden van de platenmaatschappijen. Dat had ik u later in deze uitzending wel horen. In ieder geval, Matt Jenkins. Matt, as I want to. I go to work, I go to church. Get down on my knees and pray. Beg the Lord to take this hurt. sleep I see your face No matter what I do Fast I want to I can't stop loving je gewoon niet eh, stil blijven zitten. Hè? van begin af aan, de eerste toon die klinkt en je zit eigenlijk al een beetje mee te zwingen achter je microfoon in mijn geval dus. En dat heb ik ook met dit nummer van uh, eh, Bad As I Want To van eh, Matt Jenkins, door hem zelf geschreven. En dit, dit is dan weer Julie Roberts. En zij heeft het over haar buurvrouw, oftewel Girl Next Door. homecoming queen She's the star in this scene There's no way to deny perfect skin, perfect hair, perfumed hearts everywhere Tell myself that inside she's ugly everything that you want ever to. a should. weet dat wel, eh, Judy Roberts. Waarom zou je eigenlijk jaloers zijn op je buurvrouw? A Girl Next Door, geschreven door uh, Marty Dodson. Ik wou eigenlijk zeggen Marty Draburn. Dat is ook zo'n man die prachtige liedjes kan schrijven. Maar eh, dit is dus Marty Dodson. Nog een dame. Gretchen Wilson. En zij zegt... I ain't never had a problem with California. Het helemaal zelf geschreven hoor, deze Gretchen Wilson. En ze liet het eh, produceren door eh, John Rich, daar is hij weer, van eh, Big and Rich en Mark Wright. Tracy Bird. Hij liet het produceren door Key Brothers. Cheapest motel in town. The glasses were all plastic. Little bars and no name so No cable on the TV The ice machine was broke But I guess that's what you get For 19 bucks and some change But the cheapest motel in town Cost him everything They used the never crossed their mind Maybe they should have opened it Instead of that high dollar wine It was just their little secret A hideaway out West Main But the cheapest motel in town Cost him everything He went from in the suburbs to an apartment in town. From being met at the door by two little kids to a stray dog he'd found. He paid the price for pleasure. Now he can't afford the pain. In the cheapest motel in town. Cost him everything. find them, but it isn't hard to spot. A brand new black Mercedes Benz in that gravel parking lot. He fooled his wife till one night she saw something he couldn't explain. And the cheapest motel in town cost him everything. He went from home in the suburbs to an apartment in town. From being met at the door by two little cost him everything Cost him everything tegen u zeg Chris Christofferson, dan weet u dat ik het heb over een eh, man die eh, al jaren niet meer bezig is in de muziek. Hij eh, heeft zich meer toegelegd op ja, de politiek, mag je gerust zeggen. Hè? En toch zijn er nog nummers die door hem geschreven zijn, die nog steeds opnieuw uitgebracht worden hoor. Onder andere door niemand minder dan Rodney Crowell. I heard the front door closing softly soft touch of her lips, Lord Like a whisper on my cheek And I curse the sun for rising For the worst is yet to come this morning She's just leaving zei daar al tegen u van, eh, ik krijg weer regelmatig eh, berichtjes binnen via mijn mailbox van, je kunt weer een cd downloaden bij een platenmaatschappij. En dan denk ik bij mezelf van, ik ben benieuwd wat ik nu weer mag downloaden. En ik heb er weer eentje gedownload van Christy Bowerly. En deze dame, de cd althans van deze dame, die is nog warm van het branden. Little laying in bed, these minstrels of the night stained on his breath He serves a lullaby to put her to sleep It's side of him she rarely sees And he whispers I love you She'll take what she can get Handje nummer 1 op deze cd van Christy Bowley. En eh, ik heb de bio nog even heel snel doorgelezen. En er staat in dat zij op vierjarige leeftijd al begonnen was met eh, het schrijven van liedjes. En daarnaast heeft ze nog heel veel meegedaan aan eh, tv-shows. Ze heeft geacteerd in films. En ze heeft ook nog op het podium gestaan als toneelspeelster. Dus een bezige dame deze Christy Bowley. Ik wil u nog één trek van dezezelfde cd laten horen om te laten horen dat het niet alleen ballads zijn. All About You. Half a lamb in Leon in your cheeseburger world. If you're looking for some cheap fun, I'm not your hoeft ook niet naar uw platenzaak te rennen, naar uw favoriete platenzaak te rennen om deze cd van die Christy Bowerly aan te schaffen want daar zou die beslist nog niet liggen. Je hebt soms eh, hele mooie duets hè, maar soms heb je ook speciale duets tussen vader en dochter. Leroy Panel samen met zijn dochter Allison in Daddies and Daughters. I held you when I saw you and still could not believe Face to face with an angel They're staring right back at me Placed in these working man's arms By the hands of the Father Oh, Mary, full of grace Bless the love Daddies and daughters secret place Safe from all time and all distance There you will remain The faith you've had in me Made me and my faith so much stronger For the blessing daddies and daughters. Bless the angels that brought you in the love between daddies and daughters. vader en dochter Parnell, Daddies and Daughters. Er zijn ook eh, twee dames, eh, luisterend naar de naam Sally en Tensel Senker. Moet het wel? Senker, sorry, Senker. Sally en Tensel Senker. Zij eh, zijn alle twee afkomstig uit, uit Amerika. Hebben de country music in hun hart gesloten, althans de bluegrass music. Ze luisteren naar de naam The Next Best Thing. request that I'm playing is really blue. Energy Theory Next Best Thing. Een cd die ik eh, pas geleden ook eh, heb mogen downloaden bij een platenmaatschappij. En deze cd zou ik daarnaast kunnen zetten hoor. Een beetje à la Alison Krauss en haar Union Station. Ashley Blankenship, zij heeft ook vier heren achter zich staan. Blades of Blue, zo noemen de heren zichzelf. En natuurlijk ook de Bluegrass. I'm only passing through door zelf geschreven. Tim Montana van een cd uitgebracht in 2011 onder zijn eigen naam. Hij heeft het over zijn grote liefde. My old horse, she's a one of a kind. Gets me where I'm going, she's a friend of mine and I love her. And she don't need to sleep in the barn at night. And if I don't feed her, she'll be alright. two legs instead of four when I pull her back and she's flown she'll roll on one and she turns more heads than my girlfriend's ass when I go through town way too fast and you hear that sound, and she shakes the ground. Don't you know she's an island? Texas to Tennessee it takes 20 hours to take 10 weeks in the cowboy days. She bucked me off and I damn near died, but I got back on and I ride on with pride. I tell you why. hear that sound. zijn stalen paard, zijn Harley Davidson, zijn motor, dat is zijn alles hoor. En als ik het over een Iron Wars heb, dan heb ik het over mijn fiets. Michelle Nixon met haar cd, A Place I Belong. It's been a while, our last goodbye. You left me standing in the rain. Now here you are to testify that you me has changed. sitting there His brush in hand Painting waves as they dance Upon the sand With every stroke He brought to life the deep blue of the ocean against the morning sky and sings. He said, For twenty dollars, I'll paint you anything. Could you paint me a Birmingham? Make it look just the way I planned. A little house on the edge of town, porch going all the way around. Put her there in the front yard swing cotton dress make it early spring. For a while she'll be mine again. If you could paint me a Birmingham. He looked at me with knowing eye. side Picked up a brush And said to me Son, just where in this picture would you like to be? And I said if there's any way you can Could you pay me back? be a Birmingham. Make it look just the way I plan. A little house on the edge of town. Orange going all the way around. Put her there in the front yard swing. Cotton dress, make it early spring. For a while she'll be mine again. If you could paint me a Birmingham. Paid me a Birmingham Birmingham. kent u eh, beslist wel. Paint Me a Birmingham van Tracy Lawrence. Door hem, eh, door hem zelf geschreven en nu weer terug te vinden op een cd die ik pas geleden heb eh, mogen <laughs> downloaden ook weer. en de cd die heet The Singer. En eigenlijk zijn het allemaal ja, de nummers die je al kent van hem. Dus het is gewoon een best-of cd geworden. Hè? Find Out Who Your Friends Are is ook zo'n nummer dat staat op dezezelfde cd. I your car up the side a ditch way out in the middle of nowhere I'll get yourself in a bind, lose your shirt off your back Need a floor, need a couch, need a bus fare This is where the rubber meets the road This is where the cream is gonna rise This is what you really didn't know this is where the truth don't lie You find out who your friends are Somebody's gonna drop everything Run out and break up their car Hit the gas, get there fast Never stop and think what's in it for me Or it's way too far They just show on up With a big old heart You find out who your friends are Everybody wants to slap your back Wants to shake your hand When you're up on top of that mountain Let one of those rocks give way Then you slide back down Look up and say who's around then uh, This ain't where the road comes to an end This ain't where the bandwagon stops this is just one of those times when a lot of folks jump off. You find out who your friends are. Somebody's gonna drop everything, run out and crank up their car. Hit the gas, get that fast, never stop and think what's in it for me. it's way too far. They just show on up with a big old heart. You find out. when the weather's not so fair, when the well runs dry, who's gonna be there? You find out who your friends are. Somebody's gonna drop everything, run out and crank up their car, hit the gas, get there fast, never stop to think what's in it for me. Or it's way too far. They just show on up with a big old heart. You find out who your friends are. Yeah, yeah. You find out who your friends are. Run your car off the side of the road, get stuck in a ditch way out in the middle of nowhere. need a floor. need a couch, need a bus fare. misschien wel autobiografisch van deze Tracy Lawrence. Find out who your friends are. Ja, als je rijk bent en je hebt succes, dan wil iedereen je kennen. En iedereen wil je op je schouders slaan. Zo van, hé hey maat, ik ken je nog. Hè? Ken je mij ook nog? En dan op een gegeven moment gaat het wat minder met je. En dan, zijn ze, dan komen ze niet meer met hun handen om je schouders. Of eh, als je dan eens een keertje ergens bent en ze moeten je naar huis brengen. Dan zeggen ze van, hier in de buurt komt toch de bus? Brooks and Dunn. doen het samen met Cheryl Crow en Vince Gill.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 Bij de explosie is volgens de politie niemand gewond geraakt. De ontploffing was in een berging op de benedenverdieping. Vier woningen zijn ontruimd en de bewoners zijn elders opgevangen. De gemeente Emmen onderzoekt of de vier woningen nog bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie is niet bekend. Een Belgische agent heeft vannacht zijn vrouw doodgeschoten met zijn dienstwapen. Het stel woonde al een tijdje gescheiden en kreeg vannacht ruzie in het huis van de vrouw in Hermalle, vlakbij Luik. Twee waren gisteravond nog samen op stap geweest. Tijdens de ruzie liep de agent het huis uit en ging zijn wapen halen op het politiebureau. Hij kwam terug en schoot twee maal op zijn vrouw. Hij liep weg, maar kwam later terug voor een derde schot, vermoedelijk om het slachtoffer te doden. Daarna ging hij er vandoor en sindsdien is de agent spoorloos. De Birmeese oppositieleider Aung San Suu Kyi maakt voor het eerst sinds het opheffen van haar huisarrest in november een reis buiten Rangoon. Ze is in Bago, zo'n 80 kilometer ten noorden van de Birmeese hoofdstad. Het militaire regime had gewaarschuwd dat zo'n bezoek onrust zou kunnen veroorzaken, maar de laatste tijd zijn de spanningen tussen Suu Kyi en de junta wat afgenomen. In Bago wil de oppositieleider een gebedshuis bezoeken, twee bibliotheken openen en een jeugdforum bijwonen. De beveiliging tijdens de reis is in handen van het regime en haar partij. De veiligheid van Suu is een grote zorg. In 2003 vielen bij een aanslag op haar de doden. Voor de junta was deze aanslag een van de redenen om Suu nog eens huisarrest op te leggen. Het weer in het oosten nog regen, maar vanuit het westen klaart het langzaam op. Vanmiddag wolken, zon en enkele buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Er zijn voor vandaag flitsers aangekondigd langs de A12 Utrecht-Arnhem tussen Driebergen en Veenendaal en de A15 Gorkum-Nijmegen tussen Tiel en Knopend Valburg. Tot zover de verkeersinformatie.